Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Israël bestookte doelen in de Gazastrook met luchtaanvallen en artillerievuur. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. Vijf kwamen er terecht in Ashkelon, waar twee mensen gewond raakten, van wie één ernstig. Het geweld van deze week heeft tot nu toe aan zeven Israëliërs het leven gekost. Volgens Hamas zijn in de Gazastrook 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. Berichten over een Israëlisch grondoffensief eerder vannacht bleken niet te kloppen. Het leger meldde de inzet van grondtroepen, maar die zijn de Gazastrook nog niet binnengetrokken. Wel staat er een grote troepenmacht aan de grens. Rusland stuurt later dit jaar een actrice en een regisseur naar het ruimtestation ISS... om daar de eerste echte film in de ruimte te maken. Ze krijgen een cosmonautentraining en vliegen op 5 oktober met een Soyuz-raket naar het ISS, zo is het plan. De Russen lijken daarmee de Amerikanen de loef af te willen steken. De NASA heeft Tom Cruise benaderd voor een film in het ISS. Ook hij zou in oktober naar het ISS moeten vliegen, maar dan met een raket van SpaceX. In Amerika is de uitvinder van de lijm op de beroemde post-it blaadjes overleden. Spencer Silver bedacht voor het bedrijf 3M in 1968 een manier om briefjes aan elkaar te plakken zonder dat er lijm op achterblijft. Een collega gebruikte de lijm een paar jaar later om te voorkomen dat zijn boekenlegger in de kerk steeds uit zijn liederenboek viel. Het idee voor de kleefbriefjes volgde snel. In 1974 kwamen die op de markt onder de naam Press Peel. Pas nadat de naam werd veranderd in Post-it... werden de briefjes een wereldwijd succes. Spencer Silver was 80 jaar. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt... met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden.